Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Werkgevers zeggen in meerderheid dat ze mensen met een beperking of ouderen willen aannemen... maar ze doen het in de praktijk niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werkgevers zeggen dat ze wel willen, maar dat ze geen functies hebben voor mensen met een beperking... of dat ze niet in staat zijn om voor een goede begeleiding te zorgen. In het noorden van Californië gaat de stroom er vanaf vandaag af. Dat gebeurt uit voorzorg, het gaat hard waaien... en de autoriteiten zijn bang dat stroomkabels knappen en bosbranden veroorzaken. Zo'n 800.000 huishoudens worden afgesloten. In het getroffen gebied wordt flink gehamsterd. Hoe lang de stroom eraf gaat, is niet bekend. Politici in Den Haag hebben verdrietig gereageerd op het nieuws van de dood van oud-minister Ella Vogelaar. Premier Rutte noemt haar een echte sociaaldemocrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving. Volgens PvdA-leider Roderick Asscher was Vogelaar een ijzersterke en betrokken vrouw. Vogelaar was minister in het vierde kabinet Balkenende... en de naamgever van de Vogelaar-wijken, 40 probleembuurten in het land. Vogelaar leed al geruimere tijd aan depressies. Ze heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Ze is 69 jaar geworden. Het Witte Huis weigert mee te werken aan het onderzoek van het Amerikaanse congres... naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens de advocaten van Trump is het onderzoek ongrondwettig en dus illegaal. Door de weigering loopt de spanning tussen Trump en de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verder op. Amerika heeft reisverboden opgelegd aan hoge Chinese functionarissen... en leden van de Communistische Partij. De Amerikanen houden de Chinezen verantwoordelijk voor de onderdrukking van de Oeigoeren... een moslimminderheid in het Noordwesten. China vindt dat Amerika zich niet met binnenlandse aangelegenheden moet bemoeien. Het weer. Vandaag start met opklaringen en droge perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en verspreid vallen er dan buien, soms ook met onweer. Het wordt ongeveer 13 graden en er waait een stevige westenwind.